Jelle Seubring met het NOS Journaal. herdenking is vanavond voor zover bekend zonder incidenten verlopen. Van tevoren was rekening gehouden met protesten over de oorlog in Gaza. In Amsterdam mochten maar 10.000 mensen naar de nationale herdenking op de Dam komen. Uiteindelijk waren er maar 4400. Ze luisterden in de regen naar een toespraak van burgemeester Halsema. Die deed een oproep om de erfenis van de vrede te beschermen. Ook op de Waalsdorpenvlakte bij Den Haag verstreken de twee minuten stilte zonder incidenten. Verder waren er onder andere herdenkingen in Kamp Westerbork... bij de Markeloze Berg in Overijssel en op Terschelling. Op parkeerplaatsen langs de snelweg zetten mensen de auto om 8 uur twee minuten aan de kant. En ook de treinen stonden twee minuten stil. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel van Israël... voor een staakt het vuren van zes weken in Gaza... In de Egyptische hoofdstad Cairo praten vertegenwoordigers van Hamas en Israël met elkaar... via onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Volgens bronnen zit er wel schot in de onderhandelingen. De Israëlische minister Gans heeft opgeroepen om te wachten op officiële reacties. Een Saoedische nieuwszender meldt dat Hamas akkoord zou zijn met een door Egypte bemiddelde variant. Real Madrid is voor de 36e keer landskampioen van Spanje. De ploeg won met 3-0 van Cadiz en is door het 4-2 verlies van Barcelona tegen Girona niet meer in te halen. een ontsnapte zebra in de Verenigde Staten is weer terecht... nadat hij bijna een week was vermist. Het dier ontsnapte met drie soortgenoten uit een trailer in de omgeving van Seattle. Drie dieren konden worden gevangen, maar de vierde zebra ging er vandoor. De afgelopen week werd het dier een soort beroemdheid. Er werden liedjes en video's over hem gemaakt... Gisteren kon hij worden gevangen. Het dier is in goede gezondheid.